Een nog onbekend aantal mensen wordt vermist. De sheriff zegt verder dat de tornado een kilometers lang spoor van vernieling heeft achtergelaten. Meerdere huizen zijn verwoest, bomen zijn ontworteld en ruim 10.000 huishoudens zitten zonder stroom. Ook in andere staten in het zuidoosten van de VS richt stormachtig weer schade aan. In de staten Florida, South Carolina en Georgia zijn tornado-waarschuwingen afgegeven. De Algerijnse president Bouteflika heeft zich kandidaat gesteld voor een vijfde termijn, maar zegt dat hij die niet zal afmaken. Hij wil een nationale conferentie houden over hervormingen en binnen een jaar nieuwe verkiezingen organiseren, zegt zijn campagneleider. Bouteflika regeert Algerije sinds 1999 met harde hand. Sinds een week zijn er massale protesten tegen hem. KLM heeft voor komende ochtend 72 Europese vluchten geschrapt vanwege de verwachte windstoten. Het is een voorzorgsmaatregel die de kans op vertragingen bij intercontinentale vluchten moet verminderen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Grote problemen worden niet verwacht, maar mogelijk worden sommige carnavalsoptochten afgelast of uitgesteld. In Calgary heeft Patrick Roest voor de tweede keer in zijn carrière de WK Allround titel bij het schaatsen gewonnen. Hij won ook de afsluitende 10 kilometer voor de Canadees Bloemen en de Noor Petersen. De zilveren medaille in het eindklassement was voor Petersen en Sven Kramer behaalde brons. Bij de vrouwen won Martina Sablikova haar vijfde wereldtitel allround. De Tsjechische deed dat met een verbetering van haar eigen wereldrecord op de 5000 meter uit 2011.